Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Belpremier en de president van Zwitserland hebben bloemen gelegd op de plaats van het busongeluk waarbij 28 doden vielen. In de tunnel stonden ze stil bij de muur waar de bus tegenaan was gereden.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 Verder willen ze dat de accijnsen vanaf 2014 meestijgen met de inflatie. De Nederlandse ambassade in Syrië wordt gesloten. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken doet dat uit veiligheidsoverwegingen en uit protest tegen het geweld van het regime van president Assad.